verlopen zonder dat het leger heeft ingegrepen. Op de staatstelevisie werd afgelopen avond gezegd... dat alle opstandelingen tot middernacht plaatselijke tijd... de gelegenheid kregen om hun schuilplaatsen en wapendepots te verlaten. Die termijn is inmiddels verstreken, maar voor zover bekend is alles nog rustig in Benghazi. De stad in het noordoosten is het belangrijkste bolwerk van de opstandelingen. Het leger van kolonel Gaddafi is de laatste dagen snel naar de stad opgerukt. Gaddafi zei op televisie dat hij geen strijd in Benghazi verwacht. en gaat ervan uit dat de bevolking het leger helpt bij het uitschakelen van de opstandelingen. De kerncentrale Fukushima krijgt mogelijk weer snel stroom. Volgens de exploitant van de centrale is de aanleg van een nieuwe elektrische leiding bijna klaar. Dan kunnen de waterpompen worden aangezet, zodat het koelsysteem weer op gang komt. De radioactiviteit is rond de centrale nu zo hoog dat die voor medewerkers dodelijk kan zijn. De politie heeft een man aangehouden die mogelijk iets te maken heeft met de schietpartij van vorige maand bij een motel in Hoofddorp, waarbij een vrouw van 25 werd doodgeschoten. Het is niet duidelijk of de opgepakte man ook de schutter is. De schietpartij in het Van der Valk Hotel is waarschijnlijk vastgelegd door het moderne camerasysteem van het hotel. Minister Schippers van Volksgezondheid heeft een forse tegenvaller op haar begroting. Hoe groot die is weet ze nog niet, maar volgens ingewijden gaat het om zeker een miljard euro. Minister Schippers wil nog niet zeggen hoe ze het gat in de begroting wil dichten. Maar ze noemt het te makkelijk om de rekening altijd neer te leggen bij de patiënten. Dan het weer nog vannacht bewolkt, minima tussen 2 en 4 graden.